Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ze hebben een akkoord bereikt over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten, meldt de Amerikaanse president Trump. Hamas schrijft in een verklaring dat Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat er humanitaire hulp zou worden toegelaten tot Gaza. Hamas bedankt in de verklaring ook Qatar, Egypte en Turkije en de VS... voor hun inspanningen als bemiddelaars. Premier Netanyahu reageert in een post op X dat het een geweldige dag is voor Israël. Hij zal het akkoord komende dag voorleggen aan het Israëlische parlement en vragen om het goed te keuren. Volgens CNN en persbureau AP worden de laatste 20 nog levende gijzelaars dit weekend vrijgelaten. VVD-senator Kees van der Zande is uit de partij vertrokken... om een opeenstapeling van besluiten en standpunten, dat zegt hij bij Nieuwsuur. Daar ligt hij zijn besluit om de VVD te verlaten toe. Van der Zanden werd het meer en meer oneens met de VVD... toen de partij het negatieve advies van de Raad van State... over de asielnoodmaatregelenwet negeerde. En toen de partij vorige maand een motie steunde om Antifa als terroristische organisatie te bestempelen... was voor Van der Zanden de maat vol. De senator vertrekt en neemt zijn zetel mee. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld. Hij zei op de Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden, nog geen maand nadat hij was gestart. President Macron vroeg hem nog één poging te doen om de politieke crisis in Frankrijk op te lossen. In het land moet flink worden bezuinigd en de partijen moeten het eens worden over een begroting. Het weer, het is bewolkt met soms wat motregen. Temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag is het straks bewolkt, maar af en toe breekt ook weer de zon door.